Vijf raakten gewond, twee van hen zijn er slecht aan toe. De gijzeling begon gisteravond toen twee gevangenen met wapens medegevangenen en bewakers aanvielen en een gevangene opsloten. Bij de bevrijdingsactie kwam een van de daders om het leven. De bewakers van de gevangenis in Leuven hebben het werk neergelegd. Ze zeggen dat het incident kon gebeuren doordat de beveiliging in de gevangenis niet deugt. Het Japanse elektronica-concern Sony heeft in het derde kwartaal een verlies geleden van bijna 220 miljoen euro. Dat is minder dan analisten hadden verwacht. Het verlies bleef beperkt doordat er meer spelcomputers werden verkocht en albums van Michael Jackson. Het is het vierde kwartaal op rij dat het elektronica-concern verlies leidt. Criminele vreemdelingen die zich misdragen kunnen vanaf volgend jaar makkelijker worden uitgezet. Dat staat in plannen van justitie die vandaag in de ministerraad worden besproken en mensen die geen Nederlands paspoort hebben, maar wel een verblijfsstatus. Wie nog maar kort in Nederland is, raakt zijn verblijfsstatus sneller kwijt dan iemand die al langer hier is. Vreemdelingen die voor de tweede keer een gevangenisstraf krijgen, moeten onherroepelijk het land uit. De top van het CDA houdt er serieus rekening mee dat premier Balkenende toch president van Europa wordt. Dat bevestigen bronnen dicht bij de minister-president tegenover de NOS. De top van de partij bereidt zich voor op zijn vertrek en houdt er rekening mee dat de premier wordt opgevolgd door minister Verhagen. Er lijkt een oplossing te zijn voor de politieke crisis in Honduras. Interim-president Micheletti en de afgezette president Zelaya hebben een akkoord bereikt. Afgesproken is dat Zelaya weer president wordt tot de verkiezingen van eind november... en dat beide partijen de uitslag van die verkiezingen zullen respecteren. De afspraken moeten nog wel worden goedgekeurd door het Hondurese congres en de Hoge Raad.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 Uh, you with the sad eyes. Don't be discouraged though I realize it's hard. But I see your truth. Gracias. in Nora Jones doet trouwens eh, best goed. Ze heeft uh, zojuist, een, nou ja, in februari een huis gekocht voor 4,9 miljoen dollar. Dus eh, nou ja, blijkbaar zit er nog geld in de platenindustrie. We gaan snel door met de Jazz Invaders en Day by Day. nothing in my way. In this flow, I am moving where life takes me as I go. Imagination opens up my eyes, wondering about the treasures I have yet to find day by day. of you and all you do and say. My love grows in the steady pace that makes me sure to know the loneliness has disappeared as you The then gave me truth about my life. It's clear. Johnson met If I Had Eyes in the Back of My Head. Wij gaan door met... Goh, ik raak het altijd kwijt. Ehm, Benny eh, Goodman. Benny Goodman, dat is een oude... Ja, de King of Swing, eh, Swing werd hij ook wel genoemd. Hij is inmiddels overleden, 13 juni 1986 eh, is hij overleden. Um, ja, hij is echt, echt opgegroeid. Hij eh, kwam als Joodse immigrant in Amerika. En eh, daar heeft hij de klarinet leren spelen. En zodoende is hij eh, eigenlijk doorgebroken in de jazzwereld. Hier gaan we. John Badão, John Bito Bilaca, Sinilacodo. Sebão Yewa, Cafania da Cor. Dunia é Sogama, Telefitire Vena Calo. Alma, Lampiri, Mandim komewa segalondiata naremangandiata mandenjata fanania foko dankacan o dunkacan dononabonyagonfe fene zundiata edunkelenka farafinomilanyanastumalaso dunia isagona jama Cerevena, Terefi, Tirevena, Kalum. aparte naam. Wij gaan verder met um, Jamie Cullum. Hello innocence Though it seems like we've been friends for years And I'm finishing